Je krijgt de stad niet uit de jongen. En de jongen niet uit de stad. Vergeet nooit waar ik ben geboren. Dit zijn mijn roots, hier me mijn Ik kan mijn jonge jaren niet vergeten. Want dat schofje bracht me vaak in de problemen. Ik was laat op straat, vaak op heterdaad mijn moeder in mijn nek gegrepen. Jordi Jordaan in Tante Leen, ik zing altijd die liedjes mee van klein. Start in een bruin café Ja vroeger heb ik hier mijn hart verloren Wil nergens al zoren. De teksten in de kroeg ken ik van achter en naar voren Johnny Jordaan en Tante Leen Ik zing altijd die liedjes mee Van kleins van in het café Ik was er nooit Ik was nog een kleine jongen en ik zong al mee met de liedjes van Hazes. Dit is de basis, als ik hier loop, weet ik wat het bewaard